Amber Brandsen met het NOS-journaal. De VN vreest voor de levens van tientallen bewoners van de eilandengroep Vanuatu in de Grote Oceaan, die gisteren werd getroffen door orkaan Pam. Volgens de VN is er een onbevestigd bericht van 44 doden in het noordoosten van Vanuatu. Het Australische Rode Kruis heeft reddingsteams naar de eilandengroep gestuurd. De verwoesting is enorm. Er is dringend behoefte aan huisvesting, voedsel en water. Formule 1-coureur Guido van der Garde en renstal Sauber hebben een schikking getroffen. Daarmee is een einde gekomen aan hun juridische strijd. Van der Garde eiste van Sauber dat hij dit seizoen een stoeltje zou krijgen bij de Zwitsers. De rechter gaf hem hierin gelijk. Wat de getroffen schikking inhoudt is nog onduidelijk. Na het weekend praten Van der Garde en Sauber verder. In Chili zijn 4500 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand langs de kust. De brand bedreigt de havensteden Valparaiso en Viña del Mar. In beide steden is de noodtoestand uitgeroepen. Het Chileense ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht nog eens 10.000 mensen te moeten evacueren. Het vuur brak gistermiddag uit en verspreidde zich snel door de harde wind. In Vught is gisteravond een kleuter overleden bij een verkeersongeluk. Het jongetje werd geraakt door een auto die werd bestuurd door een familielid. De familie heeft het slachtoffertje zelf naar het ziekenhuis gebracht waar hij is overleden. De politie zegt pas later op de hoogte te zijn gesteld van het ongeluk. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Egypte gaat een nieuwe hoofdstad bouwen. De stad komt ten oosten van de huidige hoofdstad Cairo en zal 5 miljoen inwoners gaan tellen. Het miljardenproject moet de verkeersproblemen en overbevolking in Cairo oplossen. Hoe de stad gaat heten is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, maar er zijn ook opklaringen. Het blijft droog en de minima liggen rond het vriespunt.